Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Rotterdam is een man opgepakt na een politieachtervolging over de A15, de A4 en de A20. Hij zat in een auto van waaruit in Barendrecht op agenten was geschoten. De agenten hielden de auto vannacht in Barendrecht aan voor een controle... toen ze vanuit de wagen onder vuur werden genomen. Daarop ging de auto er vandoor. Na een achtervolging werd de auto in de Rotterdamse wijk Delfshaven klemgereden... gereden. Na een waarschuwingsschot door de politie werd één inzittende aangehouden. De andere twee inzittenden wisten te ontkomen. De Italiaanse politie heeft een man opgepakt voor de bomaanslag van een paar weken geleden op een school in Brindisi. Bij die aanslag kwam een meisje van 16 om het leven en raakte vijf leerlingen gewond. De verdachte is 68 en komt uit Copertino, niet ver van Brindisi. Volgens Italiaanse media heeft hij bekend dat hij de bom heeft geplaatst. De politie zegt alleen dat zijn arrestatie voor een belangrijke doorbraak in het onderzoek heeft gezorgd. Italiaanse media schrijven verder dat de aanslag geen terreurdaad was, maar een persoonlijke wraakactie van de man. Onduidelijk is waarop hij wraak wilde nemen. Bij de aanslag op 19 mei ontplofte bij een middelbare school drie gasflessen. De Italiaanse regering sprak toen het vermoeden uit dat de georganiseerde misdaad erachter zat. De landen die zich de Vrienden van Syrië noemen... willen de hulp aan de Syrische oppositie gaan coördineren. Op een conferentie in Istanbul hebben ze afgesproken... om een coördinatiegroep voor steun aan de oppositie in het leven te roepen. Op de top waren vertegenwoordigers uit 15 landen en de Europese Unie. Amerikaanse minister Clinton herhaalde dat president Assad afstand moet doen van de macht... en dat er in Syrië snel een interimregering moet komen. De conferentie werd gehouden op het moment dat er nieuwe berichten kwamen over geweld in Syrië... Bij een bloedbad in de provincie Hama zouden pro-regeringsmilities zeker 78 burgerslachtoffers hebben gemaakt. Het weer, vannacht buien en een graad of 12. Overdag bewolkt, af en toe regen en dan 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A50, is bij het knooppunt Paalgraven... in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Nijmegen moet Den Bosch volgen over de A2 en de A15... En verkeer richting Den Bosch moet Rotterdam aanhouden over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is bij Oud-Beierland de oprit dicht. En dit was de verkeersinformatie. En zo kan het dan nog aardig druk zijn, zo eh, in het holst van de nacht. Martijn van Beek met Verkeersinformatie en Nieuws. Goedenacht allemaal, welkom bij de VARA op Radio 1. Dit is het muziekprogramma van Radio 1, De nachtkling, Anders. Mijn naam is uh, Roel Koeners en we gaan gezellig de nacht door met eh, computers... die het al dan niet doet, wat we in ieder geval wel weer gevonden hebben... de geplande plaat, en die is van The Doors, van Kurt en Bertolt Brecht is dit oorspronkelijk. show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must in 1925 werd dit al eh, geschreven... maar het was dan in de jaren 60 ook door de Doors op de plaat gezet. De Alabama Song van Kurt Weill en Bertolt Brecht. Je hoorde natuurlijk de stem van eh, Jim Morrison. De box nu, If I Should Fall From Grace With God. en punk. Je kon dat horen van The Pokes, If I Should Fall From Grace With God. Diana Warwick, Anyone Who Had A Heart... dat is de laatste tijd eh, regelmatig terug te horen. Als je kijkt naar de sterrenreclame, dan is er een eh, fabrikant van uh, een boterhamsmeersel. <laughs> het mag geen margarine heten, want <laughs> daarvoor doet het net niet. In ieder geval, eh, eh, het is in ieder geval goed voor het hart. En trouwens, in die commercial hoor je niet de versie van Diana Warwick... maar wel die fantastische compositie van Burt Beckwith en Hal David. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed But look at me. zo zit die wetgeving in elkaar. Als het uh, eh, margarine is, dan moet er uh, zoveel procent vet in zitten. En als dat eraan afwijkt, dan, eh, ja, ja, dan mag het geen margarine meer heten. En dat heb je dan ook met halverine. Dan moet dan ook weer een bepaald percentage vet in zitten. En als dat er niet in zit, dan moet het weer een andere naam hebben. Vandaar dat de margarine of de boterfabrikant... of <laughs> hoe je dat dan ook noemt, daar de meeste bijzondere namen voor bedenken. En ze adverteerden mee op de televisie met deze fraaie melodie van Burt Beckwith en Hol David. En ik liet je het origineel horen van Anyone Who Had A Heart. Je hoorde de stem van de op dat moment nog eh, serieuzige Diana Warwick.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 Ook uit de Verenigde Staten, maar dan alweer van een hele tijd geleden. Uit 1983 komt de LP Infidels. En daarop een bijzondere begeleiding, namelijk de uit Jamaica afkomstige Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. En wie begeleidt zij? Bob Dylan. 1983 dus Bob Dylan op de Reggae Tour... begeleid door Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. En die hoor je ook in dit nummer. En daarin de stem van Joe Cocker en Ruby Lee. show. Deze mensen weten wel wat een reggae-ritme is. Uh, Sly Dunbar op de drums en Robbie Shakespeare op de bas. Je hoorde ze bij Joe Cocker in uh, Ruby Lee. En vervolgens bij Grace Jones met eh, Private Life. En Serge Gainsbourg, eh, de betreurde Serge Gainsbourg... die had op een gegeven moment ook ehm, het eh, idee om op Jamaica een plaat te gaan maken... met dan ook weer de begeleiding van Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. En die twee die hoorden van dat er een Fransman, een Serge Gainsbourg... een plaat met hen wilde maken, maar die hadden zoiets van... mijn hemel, wat is dat voor een figuur? En ze hadden er eigenlijk niet zo'n zin in. Totdat hun vertelt wat van... ja, maar dat is die man die ooit eh, die plaat gemaakt heeft... met uh, Je t'aime moi non plus. En, nou, en toen, eh, toen stelden ze hun gedachten bij... en zijn ze alsnog de platenstudio ingedoken... met onder andere ook Rita Marley daarbij. En Serge Gainsbourg heeft daar een hele bijzondere versie gemaakt... van De Marseillaise... bijzonder manier om de Marseillaise te zingen. Je hoorde dat onder de titel Ozarme et cetera. En de stem was van Serge Gainsbourg, opgenomen eh, op Jamaica... samen met eh, Sly Dunbar. En Robin Shakespeare voor eh, de ritmes. En in het koortje hoorde je ook de stem van Rita Marley. Opgenomen in 1979. En als we het hebben over reggae, dan kunnen we natuurlijk niet om Doe Maar Heen. Doe Maar Die in de herfst een groot concert zullen geven. Een aantal concerten in uh, Gelredoom. In het kader van uh, Symfonica eh, Rosso. Ik zal helaas niet bij zijn, <laughs> want alle kaartjes zijn al uitverkocht. Maar op de radio zal je er wel het een en ander van horen. En er zullen ook wel tv-opnamen gemaakt worden van dat optreden. En een dvd zal er ook weer van verschijnen. we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Mm. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? Ah. Ik zoek iets meer, ik belangrijkste man in dit nummer van Doe maar is dit alles. Henny Vrienden, een basgitarist, een zanger en reggae. Waar kennen we die combinatie nog meer van? Ja. <laughs> Sting. Hier met de police. Wrapped around your finger. zo heb je dan een heleboel uh, reggae voor je kiezen gekregen in deze vare nacht. Je hoorde de police, het lang vervlogen tijden, Sting en Wrapped Around Your Finger. In de nacht ging dan de het voor de sterfgevallen van de afgelopen week... waarmee de meest opvallende naam voor mij in ieder geval was eh, Eduard Chell... Een Russische zanger die op 77-jarige leeftijd afgelopen maandag is overleden. Hij heeft vooral een hit gehad dankzij een filmpje dat in 2010 op YouTube verscheen. verscheen. Miljoenen keer is dat filmpje bekeken en het gaat om de zogenaamde Trololo-song. Oh. melodie. Ik, eh, het kwam mij wat eh, onbekend voor, maar ik ben ook, eh, of was zeker in 2010 nog niet zo'n YouTube-bezoek. Maar degenen die dat toen wel hebben gedaan, die hebben uh, onmas gekeken naar dat filmpje van Eduard Chill. De Trololo-song. En de man is 77 jaar geworden afgelopen maandag overleden. Dezelfde dag overleed ook eh, Herb Reed. En dat was de zanger van de Platters. De Platters die in de loop der tijden talloze wisselingen hebben meegemaakt in de bezetting. Alleen Herb Reed bleef de Platters trouw tot op de dag van afgelopen maandag. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the your voice is calling. twilight time. at twilight time, Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Far our rendezvous beneath the blue. Hey, in the same and sweet way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Here in the sweet and same way, I fall in love again. that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Together at last at twilight. Lange verloren tijden. Je hoorde de Platters en Twilight Time. Met in de gelederen van de Platters Herb Reed... die afgelopen maandag op 83-jarige eh, leeftijd is overleden. En daarmee zijn eh, alle Platters dus dood. Dan meld ik nog het overlijden van Andy Hamilton. Dat is geen hele grote bekendheid, maar de man heeft in het eh, verleden in de jazzwereld... en in de Engelse jazzwereld wel de nodige aantal platen gemaakt. Hij is geboren op Jamaica. Dat gebeurde in 1918. En in 1949 toen emigreerde hij naar eh, het Verenigd Koninkrijk, naar Engeland. Hij was eh, al heel jong, tien jaar oud, toen hij al een eh, groepje vormde in op Jamaica, moet ik dan zeggen. Niet in Jamaica, maar op Jamaica. Goed, zo muzikaal was hij al. Hij was vooral ehm, zeer talentvol op de saxofoon. Andy Hamilton. Luister eens een keer naar een opname van hem met als titel Mango Time. En dan hebben we hier in de nacht anders weer het ritme van de reggae. Saxofoon van Andy Hamilton, die bespeeld werd door de betreurde Andy Hamilton. Afgelopen week overleden op 94-jarige leeftijd en geboren op Jamaica. En eh, in 1948, 49, toen verhuisde hij naar eh, Engeland toe... waar hij verder ging musiceren. Mango Time, dat hoorde je van hem. Dan zou er volgend weekend een heel interessant eh, festival plaatsvinden... voor de tweede keer, omdat de eerste keer een succes was. Namelijk het Groeten uit Grollo Festival. Dat zou in Grollo worden gehouden, maar in de voorverkoop... Eh, viel het, eh, de verkoop van de kaarten nogal tegen. Zo erg dat men besloten heeft het hele festival af te blazen. En dat is jammer. Geen groeten uit Golf Festival. Wel QE en de Blizzards hier nu bij Radio 1 met een hele oude dr 60. Things I Remember. Tot aan het nieuws.